11 uur. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. FNV-leden vergaderen in Utrecht over het principeakkoord over de pensioenen. In de pauze bleek dat veel leden kritisch zijn over het akkoord. Er liggen drie opties op tafel. Een akkoord, een afwijzing of een referendum onder de miljoen vakbondsleden. Na negen jaar onderhandelen werd vandaag overeenstemming bereikt... door het kabinet, werkgevers en het FNV-bestuur... Daarin is afgesproken dat de komende twee jaar de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt die minder snel dan nu, zodat jongeren niet moeten doorwerken tot na hun 70ste. Er trekken zware buien met onweer over het land. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Flevoland, Noord-Brabant en Limburg. Eerder vanavond gold hij ook voor Zuid-Holland en Zeeland, maar daar zijn de zwaarste buien voorbij. In Zuid-Holland zijn er problemen op het spoor nadat een bovenleiding was geraakt door bliksem. Er rijden geen intercities tussen Dordrecht en Breda... en tussen Rotterdam en Breda rijden minder treinen op de hoge snelheidslijn. Premier Rutte heeft in de Tweede Kamer namens het kabinet excuses aangeboden aan de Groningers. Hij noemde de situatie die daar is ontstaan door de gaswinning een nachtmerrie. De oppositie heeft er weinig vertrouwen in dat het kabinet de problemen met de gaswinning kan oplossen. In Praag is een grote demonstratie gehouden tegen premier Babiš en zijn minister van Justitie. De volgens de organisatie 120.000 demonstranten eisen het aftreden van de premier en de minister. Vandaag werd bericht over een EU-onderzoek naar fraude door premier Babiš. Hij zou EU-subsidie hebben gebruikt voor zijn eigen bedrijven... en Tsjechië moet nu mogelijk miljoenen euro's terugbetalen. Het weer. Er trekken zware regen- en onweersbuien over... met kans op zeer zware windstoten en veel regen en hagel in korte tijd. Pas in de nacht neemt de buienkans af en koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen wolkenvelden met soms en regen.